Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De vier grote steden willen meer kunnen doen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Nu is het handhaven van de verkeersregels landelijk geregeld... maar de steden willen zelf in actie kunnen komen... Door bijvoorbeeld flitspalen neer te zetten en boa's makkelijker boetes uit te laten delen... moet het aantal verkeersdoden en gewonden omlaag. In Rotterdam was vorig jaar sprake van het hoogste aantal in de afgelopen 10 jaar, zegt de wethouder. In 70% van het aantal dodelijke ongevallen eh, met fietsers was een auto betrokken. Natuurlijk willen we ook eh, handhaven op fatbikes, op e-bikes. Want dat zie je natuurlijk ook in het verkeer nu heel veel eh, toenemen. Maar de ernstige verkeersongelukken die vinden nog steeds plaats ehm, door roekeloos rijgedrag van auto's. De kans dat de politie iemand pakt voor bijvoorbeeld door rood of met alcohol oprijden is veel te laag, zegt hij. In de buurt van Amsterdam is een grote berg drugsafval gedumpt. Met de troep die vannacht is gevonden kan je een vrachtwagen vullen. Blauwe vaten waar vloeistof uitlekt liggen bezaaid over de weg bij een recreatiegebied. De politie verwacht nog uren bezig te zijn met opruimen. En ziekenhuisbestuurders houden zich al jaren niet aan afspraken over het declareren van eet, drink en reisbonnetjes. In 2017 spraken ziekenhuizen af dat ze open zouden zijn. Maar mijn collega's van Nieuwsuur ontdekten dat 90% dat niet doet. En het gaat nogal eens fout. Een bestuurder van het LUMC in Leiden declareerde bijna 600 euro voor één hotelovernachting met diner. Dat is meer dan 300 euro dan mag. En het gevangenisregime voor zeer zware criminelen wordt nog strenger. Dat wil de Tweede Kamer na voorstellen van minister Weerwind. Mijn collega Boom legt uit wat er nog strenger gaat worden voor de grootste boeven. Het is een eh, hele waslijst aan maatregelen. Eh, bijvoorbeeld eh, cameracontrole bij contact tussen zo'n crimineel en hun advocaat om het uitwisselen van gecodeerde berichtgeving of berichten of ook ongeoorloofde druk op de advocaat tegen te gaan. De minister krijgt ook nog de mogelijkheid individueel nog meer beperkingen op te leggen. Bijvoorbeeld een verbod op contacten met medegedetineerden. En zelfs het verbieden van kranten behoort tot de mogelijkheden om het contact met de buitenwereld tot een absoluut minimum te beperken. Het weer nog, een droge dag met af en toe wolken, maar ook behoorlijk wat zon. En het wordt vanmiddag 9 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB Verkeersinformatie. Het rijdt hier en daar wat langzamer, maar eerlijk is eerlijk, de ochtendspits verloopt niet mega druk tot dusver. Um, op de A10 rijdt het al langzamer. Bestaat zoals gebruikelijk wel file voor de Koentunnel richting het zuiden. 5 tot 10 minuten extra reistijd. Verder laat ook de A27 van zich horen vanuit Almere naar Gorkum. Tussen Hilversum en Knopend Lunette een kwartier file rijden.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 Wind, zon en biomassa doen het goed in Nederland. Bijna de helft van alle elektriciteit die vorig jaar werd opgewekt... komt uit duurzame bronnen, zegt het CBS. De daling bij fossiele brandstoffen zet door. De productie daarvan is met 12 gedaald. In een vliegtuig met als bestemming Amsterdam... heeft de Surinaamse politie bijna 600 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten in dozen die waren verstopt in de machinekamer... aan de onderkant van de cockpit. In de Amerikaanse stad New York gaan reservisten van het leger helpen om de metro's in de stad veiliger te maken.